Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft zes mensen aangehouden na een opstootje... gisteravond in de Johan Cruijff Arena bij de wedstrijd Ajax-Heracles. Het is onduidelijk of de ruzie heeft te maken met een incident tijdens de wedstrijd. Volgens ooggetuigen werd een steward door een supporter bij zijn keel gepakt en geslagen. De steward kreeg een hartinfarct en moest worden gereanimeerd. Volgens Ajax is hij weer stabiel en bij kennis... Nabestaanden van Koen van Keulen zijn een petitie gestart om de weg bij het Gardameer, waar hij verongelukte, veiliger te maken. De scholier van 17 uit Soest kwam vorige maand om het leven tijdens een vakantie in Italië. Hij liep s'nachts naast een vangrail en zag niet dat het pad ophield. Hij viel meters naar beneden en overleefde het niet. In de petitie eisen de nabestaanden nu dat er wandel- en fietspaden langs de weg komen. Bezoekers mogen de hunebedden in Borger niet meer beklimmen. Vanaf vandaag staan er bordjes bij de prehistorische graven... dat bezoekers afstand moeten bewaren. De maatregel is ook bedoeld voor de veiligheid van de vele klimmende kinderen. Vorig jaar ging het nog mis toen een kind van acht van een hunebed afviel... en bewusteloos raakte. Een jongen van 12 heeft als enige een vliegtuigongeluk in Indonesië overleefd. Het vliegtuigje met negen inzittenden crashte in een berggebied met veel bomen. Reddingswerkers vonden de jongen bij het wrak. Het is niet duidelijk hoe zwaar zijn verwondingen zijn. In Zweden is een neonatie opgepakt op verdenking van plannen om twee journalisten te vermoorden. Op de computer van de man vond de politie documenten met informatie over twee journalisten die werken voor een groot Zweeds mediabedrijf. Ook vonden agenten een zelfgemaakt geweer, munitie en geluiddempers. Het weer, in het zuiden bewolkt, af en toe zon. In het noorden veel bewolking en kans op een enkel buitje. Het wordt 23 graden in het noorden en in het zuiden kan het 28 graden worden. Morgen koeler en regen- en onweersbuien.